Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aanslag in Somalië zijn zeker 13 doden gevallen. Het doelwit was een hotel in de hoofdstad Mogadishu... waar veel hooggeplaatste Somaliërs komen. Er zouden twee autobommen zijn ontploft en er zijn schoten gehoord. De verantwoordelijkheid is opgeëist door Al-Shabaab. Strijders van de terreurbeweging zitten in het hotel... en zijn verwikkeld in een vuurgevecht met de politie. Twee terroristen zijn gedood, maar er zitten er nog drie op de bovenste verdieping... die gooien granaten naar de politie. Er zouden nog ruim 20 mensen in het pand zijn. Vorig jaar was hetzelfde hotel ook al doelwit van een aanslag. Toen vielen er 15 doden. En vorige week vielen in Mogadishu 350 doden bij een aanslag op een druk kruispunt. Daar ontplofte een vrachtwagen vol explosieven. In Brussel zijn vanmiddag 60 tot 100 mensen met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie ging het om een gevecht tussen buurtbewoners en Roma... die in een park in de gemeente Anderlecht verblijven in tenten. Het begon met een klein incident waarbij een vrouw gewond raakte aan haar oor. Later werd het een massale vechtpartij waarbij onder meer met verkeersborden werd gegooid. Toen de politie kwam gingen de meeste betrokkenen er vandoor. De Brusselse politie wist vier of vijf mensen op te pakken. De kostuumontwerper van Star Wars is overleden. Het is de Brit John Mollo die de iconische pakken ontwierp van personages als Darth Vader, prinses Leia en Obi-Wan Kenobi. Van origine was Mollo gespecialiseerd in militaire uniforms. Door een ontmoeting met Star Wars-regisseur George Lucas kwam hij in aanraking met science fiction. Het ontwerp voor Darth Vader baseerde hij op militaire uniformen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Mollo kreeg twee Oscars, in 1978 voor zijn kostuums in Star Wars en in 1983 voor zijn werk voor de film Gandhi. John Mollo is 86 jaar geworden. Het weer, de wind trekt flink aan. Op de Wadden wordt het vannacht zelfs stormachtig met zeer zware windstoten. Ook elders in het land kunnen zware windstoten voorkomen. Verder valt er vannacht wat regen, minimaal rond 10 graden. Morgen waait het eerst nog stevig.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 And I'm happy that you did. Cause now I'm as free as birds catching the wind. <laughs> Oh, hij is zo goed. MC van Laffel. Jongens, we zijn er weer. Tweede uur. Euro Breakdown. Wat hebben we er een zin in? We gaan nog meer eh, allemaal doen. Eh, want eh, jij, jij hebt een plaat tussenuit gepakt waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Van een remix van Steve Aoki, maar op echt een nummer. Ik was erdoor verrast. Jij was erdoor verrast? Ja. Hmm. Nou, dan gaan we dan zo eens even naar het plaatje luisteren. Maar we hebben ook nog wat nieuws over Steve Aoki. Ik denk dat dat wel erbij ook wel past. erbij eh, past inderdaad. Dus eh, ja, brandlos eh, mijn ja. beste. Ja, het is dus al een tijdje bekend dat hij samen met zijn plaatlabel Dimmak... een samenwerking is aangegaan met een of ander bedrijf. En nu is het bekend dat hij de creative partner en het gezicht van Essex wordt. Oh? Nou, hij vertelt dus dat hij het heel leuk vindt om bruggen tussen werelden open te slaan. Die heel belangrijk voor hem zijn. En hij wil daar op verschillende artistieke, artistieke manieren een licht op gaan schijnen. Nou, Essex is als we willen horen wat je gebieden hebt, willen, willen ze visie horen. En het is niet alleen maar schoenen wat, uh, en wat foto's op Instagram. Het gaat veel breder en dat is precies wat Stevie Jokie wil. Ik zit al achter de tekentafel met het creatieve team. Ik geef richting en maak moodboards. Ik kan snel schakelen, zegt hij. De komende maanden zullen we meer zien van I Move Me. De lijn waarmee, waarmee hij met Essex gaat werken. Vet. Ja, ik ben benieuwd. Steve Jokie die draait echt al heel lang mee. Dat is bijna wel veteraan, zou je bijna kunnen zeggen wel echt, echt ziek. Eh. hij is volgens mij ook een beetje opgekomen in de, tijd van DJ Chucky. Eh, die eh, op die Dirty Dutch feest ook nog wel heeft gestaan. dat is wel echt ziek. Klopt wel. Ja, ik heb een paar filmpjes van zijn concerten gezien... dat hij gewoon taart in mensen gezicht gooit. <laughs> dat is een beetje onderdeel van zijn set. Nee, serieus? Ja, maar we gaan, uh, moet je zomaar even kijken. Het, is, het slaat echt helemaal nergens. Nou, Curious George, Curious George. Ja, waar zijn we nog meer nieuwsgierig naar? We gaan maar gewoon in die plaat luisteren. Ik kan hem aanleggen, onder tot ik... En in Val. geval. Kijk of jullie het weten. Steve Aoki. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you.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 Do do do do do do do do do. Oh, I want something just like this. Een lekkere Coldplay remix, remix. Ja, Coldplay doet het eigenlijk altijd wel goed, uh, moet, eh, moet ik zeggen. We dat, echt, eh, ik vind het echt een lekker nummertje. We hebben... Ah, de plaat hiervoor, dat nummer van Sam Smit. To Good Goodbye, dat ook Galantis geremixed is. En die thriller, en echt heerlijk. Wat een nummer, maat. Echt een knaller. Echt niet normaal. Ik moet zeggen, dit is wel weer een lekkere, lekkere, lekker gevulde uitzending lekker tracks. Helemaal <laughs> goed. Hey, maar eh, ja, we waren natuurlijk naar een eh, remix eh, van, van Coldplay aan het luisteren. Ehm, en nou blijkt, dan, ik, ik, ga even de, de kop even bij pakken. Radiohead heeft alles van Coldplay gejat. Terwijl, nou, Radiohead, ja, ik zeg dat net eigenlijk ook heel mooi. Radiohead was er al voor Coldplay. Ja, ja, ja ik ben niet zo heel bekend. ik heb dat eigenlijk nooit geluisterd. Ik denk dat mijn vader me nu echt wil slaan. <laughs> maar ja, ik, eh, ik wist gewoon dat ze niet echt uh, tegelijkertijd zaten. Nee, dat zeker niet. Misschien dat wel dat er wat overlap tussen zit, maar... Uh... Nou ja, volgens mij Radiohead was wel echt een, echt een stuk eerder dan Coldplay. Dat, maar ja, in ieder geval, um, Radiohead is een prima band, maar ze hebben alles van Coldplay gestolen. Deze uitspraak wordt gedaan door een presentator van het Amerikaanse Fox News. Radiohead werd al eerder zwart gemaakt in de show van de presentator in kwestie, Greg Gurfield. Eerder deze maand had hij een uh, Cat op bezoek, Tim op bezoek. En eh, hij sprak met haar over de nominaties van de Rock'n'Roll Hall of Fame 2018. De Rock'n'Roll Hall of Fame, eh, dat is een eh, museum in het Amerikaanse Cleveland. Het is gewijd aan de geschiedenis van de rock and roll en de muzikanten die een belangrijke bijdrage aan het genre hebben geleverd. En elk jaar komen een aantal muzici bij elkaar tijdens deze zogenaamde induction ceremony. En Radiohead is dit jaar een van de genomineerden. Dus eh, eh, ja, ja, nou, iedereen heeft wel wat volgens mij van, van elkaar gejat. Er is altijd wel een, een, een, een, melodietje of een stukje van een beat. Of, ja. wat ik net ook zei, Mika, die heeft, ik weet niet of, voor, de, voor de luisteraars wie, uh, of, ja, of jullie weten wie Mika is. Mika heeft een, een flink aantal jaar terug heeft het nummer Grace Kelly heeft hij uitgebracht. Dat is een zanger die onwijs hoog kon zingen. en hij is ook bekend, denk ik wel, een van zijn bekende platen is wel Big, Big Girls. Eh, maar die heeft dus een dispuut gehad op, eh, in ieder geval eh, met, met een andere artiest over het hebben van de artiestennaam. En uiteindelijk is dat allemaal met, denk ik wel met een sisser is dat afgelopen. Moet ik overigens wel zeggen dat van Mika, heb jij nog, ja, nu het nummer Big Girls zo aanhaalt, zal, ze het wel naar boven komen. ja, dat herinner ik me wel. Man. Heb jij nog nummers van hem gehoord de afgelopen jaren? Of? Nee. Nee? Niet, niet dat ik weet. Oké, nou ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem ook niet in de top 40 voorbij zien komen, de Euro Breakdown. Misschien dat ik me daar eh, eh, dan, eh, dan een beetje in vergis. Maar als ik het fout heb, dan, dan hoor ik dat heel graag. Maar ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar... ik bedoel, wat, wat, wat valt onder stelen? Want als je kijkt naar het laatste album van Kendrick Lamar... Zeg zeg ja, wel, als je naar hem kijkt met zijn nieuwe album... dan heeft hij heel veel kleine stukjes van andere nummers. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het nieuwste nummer Wild Thoughts... met... Eh, Rihanna volgens mij. en, eh, en DJ eh, Khaled. Als je kijkt daarnaar, dan zie je dat er ook heel veel... dat de hele melodie gewoon van een ander nummer is. Ja. Zeker maar valt het onder stelen of is dat dan artistieke interpretatie net zoals een remix? Ja, dat, dat, daar valt inderdaad wat voor te zeggen inderdaad. Ik denk dat dat, uh, ja, ja, ja. ja, ja, wat, wat, wat, moet je hier nou over zeggen? Natuurlijk, ik snap het wel. Je kan inderdaad ook iets jatten hè, zonder toestemming. Eh, maar, eh, Jat is als je het hele nummer zou overnemen, denk ik. En dan je eigen naam eronder zet. Ja, nou, dat, dat gebeurt vaak genoeg in muziekland. Dat, eh, hoeven wij niet bang voor te zijn. We hoeven ook niet bang voor te zijn om eenzaam te zijn. Want wie gaat ons vergezellen in de lijst der lijsten met de remixes van vandaag?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 much time losing track of us. Where was the real? us for the first time. Running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotion, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah.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 Wat oh, dat gaat snel, snel. Ik had het niet eens door. Maat, dit is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Ik dacht dat was pas een kwartier erin zaten. Nou ja, dat, eh, daarom zeg ik, weet je, twee uur, dat gaat zo snel voorbij. Weet je, een derde uur, daar gaan we ons natuurlijk hard voor maken. Daarover horen jullie nou uiteraard meer als we dat eh, eh, voor elkaar hebben gekregen. Ehm, even wat, wat ander nieuws, want we zitten natuurlijk ook een beetje in de trend van de donkere dagen. Dus eh, ja, wat, wat gaat er al zo alweer aankomen aan festiviteiten, eh, aan, eh, aan kinderfestiviteiten? Oh ja, wat is het? Sint Maarten is, is bijna, Sinterklaas. De kerst kan je een kinderfeest noemen. Ja. Maar ik, ik ga ook gezellig feesten dan. kijk, kijk. Ja, nu we het over kerst hebben, we hebben natuurlijk... Eh, ja, de, kersthitlijsten zijn, eh, zijn kapot gebombardeerd met kersthits. Maar eh, zangeres Sia, ook wel bekend van nummers als Titanium... wat heeft ze nou nog meer uitgebracht? Ze heeft volgens mij laatst nog met... nee, zij was het niet met Maroon 5. Het was Spa, was dat. Maar in ieder geval, Sia heeft deze week een album met nummers voor de kerst aangekondigd. Op het album staan 10 nummers voor de feestdagen. En het album maakt ze samen met Greg Kurstin... Ze is ongelooflijk. Ik heb geen idee hoe ze zo snel met teksten en melodieën kan komen. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt en ik ben ondersteboven van de manier waarop ze deze verhalen voor kerst heeft geschreven. Zo heeft onze Greg dat laten weten. Eh, hij zegt ook, ik ben nog wel wat nieuw bij de dingen voor kerst, maar ik heb van die kerstbellen in de studio. En dus kan ik vrij snel in de stemming komen, zo vertelde hij Entertainment Weekly. In 2013 eh, eh, leverde hij met Kelly Clarkson ook al een kerstalbum af. En het album is de opvolger van This Is Acting, dat vorig jaar is verschenen. Voor eh, voor de Australische is het haar eerste release bij eh, het Atlantic label. En ehm, ja, het album eh, genaamd eh, Everyday is Christmas zal dus eh, verschijnen op 17 november. Waarschijnlijk is deze natuurlijk ook op Spotify en andere media is die terug te vinden. Dus ik, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat, wat het gaat doen. ben jij een beetje kerst, kerstgek of niet? Nee, niet echt. Maar uh, als het helemaal is voor het eten en zo, voor, voor het feest ben ik er wel. Jij bent niet kerstgek? Nee. Jij ik ben, wel dan? Ik ben serieus een kerstjunk, ben ik. <laughs> echt waar. Zodra Sinterklaas afgelopen, zodra het 6 december is, dan dat mag je aan mijn vriendin mag je dat vragen. Dan, ik pak, kerstboom. Daar zit het, pak alle kerstversiering pak ik uit huis. Dan echt het hele huis wordt versierd. Overal staan slingers, overal staan dingetjes die met kerst te maken hebben. Ik woon in een kersthuis op dat moment. Jij bent degene die eh, de kerstboom vult? Ja, ik ben degene die de kerstboom vult. Ik ben eh, de, de, de, de eh, directeur kerstversiering in december. <laughs> Ja, dat, is, voor de rest van het jaar mag je niks zeggen. Voor de, voor de rest van het jaar heb ik echt niks, maar dan ook helemaal niks te zeggen. Maar eh, ja, eh, dat is... Eh, ja, laat mij ook mijn ding hebben. Laat ik het zo zeggen. Heb je toch nog iets? Want... Ja. Ja, dat is wel... ja, ja, ja. Dan ben ik ook meteen weer de baas in huis. Nou, luister, dat is geen geheim hoor. Ik zal het niet onder stoelen of banken steken. Ik ben in het weekend ben ik ook niet de directeur thuis. Daarom vind ik het ook altijd heerlijk om nog een dagje voor mezelf te hebben. Maar ja, in december ben ik dus de baas in huis, want dan bepaal ik hoe het huis erbij staat. Nou, ik zal volgende keer eh, na 6 december... mogen jullie allemaal even <laughs> langs fietsen. Ja, na 6 december graag zelfs. Ik, eh, dan eh, ja, mogen er ook foto's gemaakt worden... van de, de, directeur kerstversiering in december. Dus, maar ja, onder het mond van de Euro Breakdown en de remixes... heb ik een plaatje gevonden. Rag Bone Man hebben we eigenlijk nog niet eerder gedraaid... hier in de studio. In ieder geval vanaf dat ik ben begonnen. En... ehm. Daarover zo nog meer. Want ik eh, had uh, einde van twee uur had ik ook natuurlijk gezegd. Hè, het jaargang 1 dat ik in ieder geval ben begonnen.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 Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm weet niet wie de issues heeft met dit nummer. Maar ik moet zeggen, ja, ook weer een lekker nummer. Ik moet wel zeggen, het complimenteert haar stem wel heel erg. Eh, ja, ik vind, wel, het eh, een eh, lekker nummer. Maar haar, stem wordt een beetje boven de muziek gelicht. Ja, moet ook wel. Want ze heeft dan natuurlijk een... Hè, dit is een heel fragiel en breekbaar nummer... Als je, als je natuurlijk naar het origineel gaat luisteren. Dus dat is... ja, nou, dat complimenteert haar stem zeker wel. Ik vind het een goede remix. Ja. Ja, ik moet zeggen, die van, van Rudimental Human vond ik ook wel, vond ook wel vet. Ik vond die du, du, uh, dubstep achter hebben. Drum bass. Ja, daar, daar, daar, daar, leek het een klein beetje op. Maar het kan me, ja, kan me een klein beetje over vergissen natuurlijk. Hey, ja, eh, wat ik, wat, ik, wat ik al twee keer geschreeuwd heb zo onderhand... is dat eh, meerdere malen natuurlijk... ik eh, zeg natuurlijk altijd aan het begin van het programma... Hè, week 9, of in dit geval week 10, jaargang 1. En daar bedoel ik dan niet bij dat het programma dan één jaar bestaat. Het programma bestaat al eigenlijk heel erg lang. En ik ja, heb samen met kinderen de eer om het oudste programma van ZFM te mogen draaien. Het programma is ouder dan ik, hè? Dat is wel erg. hoe, wat, oud was het programma? 26 jaar, zei Ja, goed, goed, goed onthouden. Jij krijgt pluspuntjes. Ja? Top. Ja. Je hebt je huiswerk goed gemaakt. Uh, <laughs> ja, ik, heb het, eh, ik heb het niet net gehoord. <laughs> nee, maar ja, met zo'n oud programma... dan moet je natuurlijk ook wel de beste van de beste erop zetten. Dankjewel, dankjewel. Dus, eh, oh, ik had het eigenlijk over mezelf. Ik... <laughs> ik glij je bijna van mijn kruk af, jongens. Echt waar. Ik denk, oh, complimentjes. jongens, jongens, jongens. Och. Nou ja, in ieder geval. Maar ja, we draaien dus het oudste programma eigenlijk van de wereld. En eh, niet van de wereld. <laughs> Zo. Ja, van de wereld. Je kan, oh. je kan vet ver gaan. Ja, ik, ik, heb een beetje last van, eh, van Eili. Een beetje, een beetje is... Uh, eh. laten, we, <laughs> laten we het zo maar noemen. Och, och, och. Ja, maar ja, dat, is, het is wel echt een eer om het oudste programma sowieso van... hoeveel hosts hebben we nou al gehad bij, uh, bij We hebben er in totaal Jij bent de vijfde volgens mij. Nee, nee, ik, denk niet eens, ik ben niet eerst de vijfde. Ik ben het Anders Sam, Samberg is ooit begonnen volgens mij. Van wat ik weet wel, wat, in wat, ik, wat mij vertelt, is. Anders Samberg die is begonnen. Eh, die draait volgens mij, nee die draait niet meer bij CFM. En we hadden daarna hadden we George van Dam, die heeft het op de vrijdag heeft hij het gedaan van 5 tot 7. Eh, die heeft het heel lang gedaan. Ehm, die eh, gaan we ook overigens ook weer eh, opnieuw, net zoals Maurice Mulders en Andor, gaan we die proberen om bij de eindejaarsuitzending gaan we die natuurlijk proberen om de, de, hier in de studio te krijgen. We moeten er wel echt een feest van gaan maken. en misschien dat we nog een derde uur dan, dan daarna vast kunnen plakken. Ik denk, ik denk, dat Animo dat, dat, er zeker wel is. Wat leuke interviewtjes ervoor opzetten. Maar in ieder geval, eigenlijk heb ik het al verklapt. Maar Maurice, je was nummer drie, Maurice Mulders. Ehm, onze enige echte Mo. Ja, onze huiskeuken- en tuinstudio bouvier. <laughs> Zo werd hij altijd genoemd eh, door uh, eh, oud-presentator eh, van, de, van de Nightwalk die dat gedaan had. En dat deed hij ook nog wel samen met Mo dan. Dus ja, dat, de Nightwalk is voor mij eigenlijk het eerste programma geweest waar ik bij ben aangeschoven. Dus, dat ja, waar ben ik begonnen? Daar vraag je me wat. Ik ben ik ben niet eens met het programma begonnen. Die, kreeg, mocht ik pas doen na twee jaar. Na twee jaar? Ja, zoiets. Ik heb, eh, daarvoor heb ik technische dienst gedaan. En toen heb ik bij Hoogland heb ik nog, eh, de ochtenden heb ik, eh, doorgestuurd. Nou, in ieder geval in Hoogland, nog één keer, wat bedoel je ermee? We hebben, in Hoogland hebben we ook een programma bij CFM. Of hadden we, dat, ja. weet, dat, weet, ik niet meer of dat nog zo, zo is. Mhm. Maar daar deed ik altijd de techniek okay. op locatie. Kijk eens aan, kijk eens aan. Nou, en toen na twee jaar vroeg opstaan mocht ik eindelijk in de studio s'avonds. Netjes, netjes. ik ben ooit een keertje aan tafel geschoven. Eh, gewoon onder het mond van, van kom erbij. Kom erbij, kom dat zien. En eh, ik denk eh, na de derde keer langskomen, toen hebben Jan en Modi hebben toen gezegd van joh, kom, kom, erbij, kom vaker draaien.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 And when you go. ik zei dit al, het is een beetje een tropical, uh, sfeertje wat, eh, wat er hier heerst. Eh, in die studio, studio. Het is net alsof we weer in de zomer zitten, hè? Ja, als we een beetje echt een keertje zomer hebben. Ja, weet je, dat was niet echt heel spectaculair, moet ik zeggen, hoor. Nee, het was drama. Het was echt drama. We gaan luisteren naar een favorietje, denk ik, van, van onze eigen Quinten. ik vind het een lekker nummer. Ben je ook zo tired? Ja, ik ben echt heel vaak heel moe. Liefst slaap ik. red eyes, packed your bags at midnight. They've been there for weeks. You don't know what goodbye means. Just roll up a cigarette, just forget about this mess. I'm waiting on the sidelines, from the sidelines. like it een stoer filler. Ja. Pas wel bij jou. Ja, dankjewel. dankjewel. <laughs> ik krijg zoveel complimenten hier, echt waar. ik ga ermee stoppen. Het is gewoon de eerste keer dat ik niet afgezeken word, jongen. Wel kicken. Nou jongens, we zijn er alweer. We zijn aan het einde van alweer een uitzending van de Euro Breakdown. Dit was eh, ja, week 10 eh, sinds ik het doe. Eh, jaargang 26. Die gaan we er ook gewoon inhouden. Want ja, wellicht dat wij hier over 50, in ieder geval dat wij met jaar 50 hier ook nog steeds zijn. Dat lijkt me heel tof. Dat zou heel mooi zijn. Eh, de knappe koppen van de radio. <laughs> hey, de beste. Hey, hey, Jongens, wat vond je ervan? Je hebt natuurlijk weer uh, je tweede uitzending die je nu hebt meegedraaid. Wat, eh, wat is jouw ja, experience? Ik vind het echt super gezellig. Ja, ja? Ja, ik... Moeten nou, we nog een derde man erbij hebben? Als ik er zo naar kijk, ik weet het niet. Voor de groepsdynamiek misschien wel. Ja, maar... ja? Als ik hem nog wat meer inkom, dan denk ik... Uh... Nou, ik denk dat die derde man niet meer nodig is. Eh, misschien wel, misschien nou, niet. Ik, het zou wel leuk zijn. Het zou wel leuk zijn. Eh, het, het complimentje naar jou. Is zeker een compliment voor jou. Ik ben is dus ook even aan het zoeken nog naar een plaatje. Maar ja, wat, wat, wat zullen we nou nog gaan doen? Want we, hebben, we hebben nog zat... We, kunnen deze doen. Ja, dat vind ik wel leuk. dat vind ik een leuke afsluiter. Ja, dat vind jij... Uh, ja, ja. ja. Nee? ik vind het wel leuk. En als ik... Eh, eh, tijd technisch kijkt, dan, eh, dan moet hij ook wel te draaien zijn in, die, in die tijd. dus dat, moet het doen zijn. Ik zeg doen. Welke plaat hebben we het eigenlijk over? Want dit is toch wel de plaat die, als, je, als je dit zingt, dan, dan schijn je heel vies te zingen. Ja. Nou, we hebben het nu natuurlijk over het nummer Swalla met Jason Derulo en Nicki Minaj. Gaan we er maar gelijk naar luisteren. Jongens, ik wil jullie onwijs bedanken voor weer eh, het meeluisteren en de grappen en de grollen. Quinten, ik zie jou volgende week eh, helaas niet. Oh. Want ik ben naar de lama's toe. Eh, de lama's back in action. Dus volgende week even geen Euro Breakdown. Dan komt er waarschijnlijk een herhaling. Maar daarna zijn we met week 11 zijn we weer bij jullie terug. Dus ja, we gaan er niet veel te, over, te veel over praten, anders ga ik huilen. Swalalala. Nicki Minaj. Jason Derulo. Tot over twee weken. Dankjewel, dankjewel. Young money, young money. Young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends.